yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man. such an easy Wat een prachtig nummer om de show mee te beginnen op deze mooie warme dag. Ja, zo midden in juli. De Beatles, tuurlijk, yesterday. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen <clears throat> van Alfred Blokhuizen. Omroep ga er een beetje tussendoor van zitten kuchen, kun je nagaan. Tot 12 uur lekker veel muziek en een paar interessante onderwerpen in de show.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 I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. jealous sky. geweldig nummer dat we uiteindelijk kennen van John Lennon. Jealous Guy, weten we het nog? En in de jaren 80 werd het uh, eventjes over overgedaan door Roxy Music. Dus, en dat hoorde je toch maar mooi hier in de show... met Julio Iglesias ervoor met El Amor de Liefde. Um, straks gaan we het hebben over een eh, kookboek. Hm? Een kookboek, jawel. De geheimen uit oudste Indische kookboek van Betia. Wat is dat voor een kookboek? We gaan er straks over praten met eh, Marjolein Kokoski. Ze weet er alles van. En eh, wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je straks in een gesprek met Tera Cox. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij ZVL. something still learning to love, just starting to crawl. will swallow my een romantiek. Toch? Allemachtig. Je hoorde A Great Big World en Christina Aguilera samen in Say Something. Maar daar zou je eigenlijk van gaan zwijgen. En verder hoorde je Sasha met We Can Leave the World. Nou, we kunnen gewoon de wereld verlaten. Ook iets met liefde natuurlijk. Over een paar minuten eh, gaan we het hebben over een kookboek, hè? dat heb ik al verteld. Eh, interessant hoor, want het is een eh, heel oud kookboek wat wordt besproken. trouwens, het is een historisch kookboek van Koki Bitja. Luister mee, over een paar minuten al, hier bij ZVL. Want dan doen we dat kookboek en de ontwikkelingen daaromheen uitdoeken op deze toch wel warme zondagmorgen. Het is al buiten zo'n dik 20 graden en het wordt een graad of 25 deze middag.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 En Dino Garcia in Guantanamera. Een van de meerdere uitvoeringen van dat prachtige lied. En ik dacht, weet je wat, we doen de lekkere soft versie op deze zondagmorgen. Want het is al warm genoeg. En eh, een beetje actie is niet zo lekker op dit moment. Tenminste, als het over koffie drinken gaat, dan wel. Dan hebben we hier voldoende actie. Koffie met eh, heerlijke koeken. Eh, het zijn, eh, ja, wat zijn het eigenlijk voor koeken? Geen idee. Er zitten pindaatjes op en wat ander gruis. Het ziet er lekker uit. Het smaakt ook behoorlijk zoet. Dus wij hebben het hier naar ons in, hier bij ZVL. Tijd trouwens, overigens, voor ons eerste gesprek. Hier is mijn collega Tera Cox. De geheimen uit het oudste Indische kookboek van Kokki Bitja. En hier aan tafel Marjolein Kokoski, Show. Kelderman, want zij heeft dit boek geschreven. En eh, we gaan samen met haar die geheimen ontrafelen. Welkom Marjolein. Dankjewel. Hoe kom je er naartoe om een oudst Indisch kookboek, om dat, eh, daarover te gaan schrijven? Eh, ik heb een voorliefde voor boeken. Ik verzamel antiquarische Indische kookboeken. Daar komt dat oud alweer lekker naar voren. Ja, hoor. Ja, ja. En ik werk in een Indische toko. Nou, heb je dit boek geschreven over een kookboek, maar als we het over dat kookboek zelf hebben, wat was dat voor kookboek? Eigenlijk een heel klein boekje ehm, met 215 recepten, die allemaal gewoon achter elkaar zijn opgeschreven. En waar geen ehm, eh, hoeveelheden in gemeld staan, geen kooktijden, Oei. geen temperaturen. Het zijn gewoon een heel simpele opzomming van wat je wat je moet doen eigenlijk, de handelingen die je moet verrichten en, en wat voor ingrediënten je nodig hebt. Maar het stamt uit 1843. Dus eh, ja, misschien het metrisch stelsel eh, en al dat soort dingen was nog niet aan de orde. Of zet magnetron op zo en zoveel. Hoe kwamen die mensen daar dan achter hoe ze dat moesten aanpakken? Nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde met eh, Nederlandse kookboeken in de, in de 19, midden 19e eeuw. Die zijn eigenlijk op dezelfde manier geschreven. Die, en die gaan uit van een soort basiskennis van de Kok. Nou, is het geschreven door Koki Bitsja? Is dat de auteur van dat hele boek? Eh, nee, nee, het eh, boek heeft eigenlijk geen auteur. Eh, in de eerste druk wordt ook helemaal geen auteur vernoemd. En in latere drukken wordt daar een schrijfster aan, aan toegevoegd. En mevrouw Cornelia. Maar die heeft eigenlijk nooit bestaan. Dat is gewoon een marketingtruc van de van de uitgever geweest. Aha. Nou heb je het boek meegenomen. Ik heb het hier voor me liggen. Ik moet zeggen, het is een prachtige uitgave. Eh, ja, een soort donkergroen, gouden letters. Hele mooie druk. Eh, en jij hebt het in eigen beheer uitgegeven. Ja, klopt. is nogal wat. Ja, dat is zeker een, eh, een behoorlijke opgave. zijn er dan nog recepten te vinden die je gewoon echt kan gebruiken voor nu? ja, dus het eerste deel is de geschiedenis, wat ik al zei. Het tweede deel zijn dus alle recepten, alle 215 recepten. Die heb ik vertaald en voorzien van een culturele of historische context. Waar komt het vandaan? Wat is er bijzonder aan? Met die Nederlandse vertaling zou je het al kunnen maken. Staan er dan wel maten bij en zo? Of zet een magnetron op zoveel en de oven nee, Nee, nee, je, moet wel een beetje kennis hebben van de keuken. Ik heb het zo, zo letterlijk mogelijk vertaald. Ja. Maar het derde deel heb ik negen hedendaagse Indische en Indonesische vrouwelijke koks gevraagd om een recept te hertalen. Dus eigenlijk als de vraag van als jij dit nu zou moeten maken, als je dit leest, hoe zou het er dan, eh, dan uitzien qua hoeveelheden en kooktijden? Dus die hebben helemaal nieuwe receptuur geschreven. Eh, en daar staat achter in het boek. Dus die nou, zijn zeker te maken. Eh, ik vind het tijd worden voor de titel. En hoe kunnen we dat boek bemachtigen? Vertel even. de titel is Cookie Bicha. Een boek over het oudste Indische kookboek uit 1843. En ik heb het zelf uitgegeven. Dus Mensen kunnen direct bij mij bestellen. Mijn e-mailadres is kokkiebitja.gmail.com. Ja, en het is een prachtig boek, zie ik wel. hele mooie uitgave. Eh, wat moet het kosten? Het is wel redelijk aan de prijs. Het is 67,50. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Marjolein Kokoski de Show Kelderman, voor je toelichting over je verhaal van het oudste kookboek van Indonesië eigenlijk, hè? Indië. Ja. Dankjewel. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Oh, alles uit je handen. Gooi maar weg. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes.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 En bluffen natuurlijk ervoor met echt Zeeuwse muziek. Geweldig terug uit 2001. Ik kijk even naar onze website. Je weet het, dat doe ik iedere zondagmorgen om even te kijken wat is er te doen vandaag. Nou, er is een brokantenmarkt in Hulst. Eh, een zomerzangavond en een zomerse carillonconcert. Nou, allemaal te doen in de regio. Wil je meer weten over deze activiteiten in de regio? Ga dan naar onze website omroepzvl.nl omroepzvl.nl Ga naar agenda en kijk zelf en zie wat er voor leuks te doen valt in de regio.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 Um, uit 1966, deze prachtige van The Searchers. Take it or leave it. En welke in hoorde je eh, voor Oh ja, Patricia Pai en Solitair. Ook al van 100 jaar geleden zou ik maar zeggen. Lekkere muziek hier bij ZVL. Straks over een eh, veertigtal minuten zo ongeveer. Hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Eh, onze razende verslaggever. Hij ging de straat weer op deze week met zijn blauwe microfoon. En ging bij u te raden over wat u zo al bezig houdt.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 lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her over an eye, and that is why she satisfies my big hug and steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living hij is lekker, deze Cliff Richard, samen met The Shadows en Living Doll. En daarvoor Bruce Springsteen en The Streets of Philadelphia aan het einde van het eerste uur van de show. Zometeen tweede gedeelte natuurlijk van de show, tot 12 uur. Ietsje meer tempo, straks na 11 eh, uur. En eh, een reportage van Jeroen van Gent. We maken er een hele mooie zondagmorgen van. Aan het einde van dit uur trouwens, moois van Seals and Crofts. I'll play for you. Tot zometeen. lights are shining and the microphone is on. I play for you. So many will be the blessings and so short will be the time I'll stay with you. But I'll play for you. I love you, yes I do. can say that I'm your friend. You can see my life begin and end. I'll always play for you. Hear the band, hear the band. just to play for you. My life is but a song I have written in many ways just to say to you. To say, I love you, yes I do. And I'd like for you to be whatever you special to me. Hear the band, hear the band. Won't you let them